7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het naleven van de coronamaatregelen gaat Nederlanders nu nog goed af. Maar veel mensen zijn bang dat dat niet zo blijft als de crisis lang gaat duren. Dat blijkt uit een gedragsonderzoek van de GGD en het RIVM onder 90.000 mensen. Zo'n 80% heeft weinig moeite met zaken als geen handen schudden... maar wel met thuisblijven en het niet bezoeken van kwetsbaren en ouderen. Ook zegt twee derde dat het niet altijd lukt om anderhalve meter afstand te houden... Vooral niet op het werk en bij het boodschappen doen. De FNV wil dat bouwplaatsen beter gecontroleerd worden op de naleving van coronamaatregelen. Volgens de vakbond blijkt uit een rondvraag onder bouwmedewerkers dat zij vaak geen anderhalve meter afstand kunnen houden en ook niet goed hun handen kunnen wassen. De FNV wil dat de inspectie meer controles uitvoert. President Trump heeft de uitbraak van het coronavirus de ergste aanval ooit op de VS genoemd. Erger dan Pearl Harbor en het World Trade Center had bij de bron in China gestopt moeten worden, maar dat gebeurde niet, zei hij. Ook minister Pompeo van Buitenlandse Zaken uitte harde kritiek op China. In de VS zijn al meer dan 70.000 mensen overleden door het coronavirus. De presidentsverkiezingen in Polen zijn uitgesteld, vier dagen voordat ze gehouden zouden worden. Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid wilde de verkiezingen laten doorgaan, vanwege de coronacrisis per post laten stemmen. Maar daar was de oppositie tegen. De partij en een kleinere coalitiepartner hebben nu een akkoord over uitstel. Tot wanneer wordt later bepaald. Het Israëlische Hooggerechtshof heeft de weg vrijgemaakt voor de vijfde regering Netanyahu. Ook al wordt hij verdacht van omkoping, volgens de rechters is Netanyahu niet veroordeeld. Daarom kan hij gewoon premier worden. De Israëliërs zitten al sinds eind 2018 zonder stabiele regering en zijn in die tijd al drie keer naar de stembus geweest. Het weer, de dag begint zonnig. Vanmiddag wat bewolking, maar het blijft droog bij 15 tot 22 graden.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 And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said. will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes.